Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben in Moskou gedemonstreerd tegen fraude bij de parlementsverkiezingen van gisteren. De omvang van het spontane protest was ongekend. Volgens sommige bronnen waren 6000 mensen op de been, vooral jongeren. Rond 6 uur grepen de Russische veiligheidsdiensten in. Ook werden betogers gearresteerd, hoeveel is nog niet duidelijk. De demonstranten riepen leuzen tegen premier Poetin en scandeerden woorden als schande en revolutie. Er komen steeds meer berichten over fraude bij de verkiezingen van gisteren. Eerste Kamerlid Cox van de SP, die waarnemer was in Rusland, constateerde met eigen ogen fouten bij het tellen van de stemmen. Zo werden stapels biljetten aan de stembussen toegevoegd, terwijl de stembureaus al gesloten waren. Bestuurslid Jochem Gerrits van de auteursrechtenorganisatie Buma Stemra heeft ontslag genomen. Gerrits was vorige week in opspraak geraakt. In het tv-programma Po-nieuws was te horen dat hij zich wilde inzetten voor een claim van componist Melchior Rietveld. Zijn muziek zou illegaal zijn gebruikt voor een reclamespotje en er was daardoor veel geld misgelopen. In ruil voor zijn bemoeienis eiste Gerrits een derde van de opbrengst van de claim. Buma Stemra laat de zaak onderzoeken. In verband hiermee had Gerrits zijn functie al tijdelijk neergelegd. Het stropen van edelherten en everzwijnen is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. Dat komt doordat er steeds minder boswachters en jachtopzieners zijn, meldt één Vandaag. In het tv-programma zei een jachtopziener dat de reeënpopulatie in de buurt van Nijmegen de afgelopen jaren is gehalveerd. Dat komt doordat boswachters en jachtopzieners minder tijd hebben om achter stropers aan te gaan. Het aantal geregistreerde gevallen van stroperij loopt dan ook op. In 2009 werden nog 2800 gevallen geregistreerd. Dit jaar waren dat er tot nu toe al 3500.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 Open your eyes. up to the skies and see. I'm just a boy. I need because I'm easy come, easy go. Little law, way the wind blows doesn't really. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Ja, hele goede acht uur. Goedenavond. En hele eh, goedenavond, uh, Zilveren Robby. Goedenavond. We moeten Ik neem eh, even de plek van uh, Joop in, want die is sint Sinterklaas aan het vieren natuurlijk, hè? Ja. Het is 5 december. Ja, en dan gaan wij gezellig vieren nu. Wij gaan ook eh, Sinterklaas vieren in de, studio. Heb je cadeautjes gekregen, Daan, of niet? Nou, nog niet. Nog niet. maar misschien liggen er hier wat achter eh, in, in, in, in de studio. Wat lekker, eh. Wij hebben wel heel veel cadeaus voor de luisteraars vanavond. Ja. Weer heel veel goede platen uitgekozen door Joop Fres. En de top 3 van de top 2000 van dit jaar. Gezellig, hè? De nummer 1 heb je al gehad voor ons trouwens. Dat was Queen en Bohemian Rhapsody. Gezellig. Ja. Wat gaan we nog meer horen, eh, Roel? Uiteraard de nummer 2 en de nummer 3 uit de top 2000. Ze komen eraan op volgorde. De Eagles, Hotel California en Deep Purple, Child in Time. Nou, heel veel luisterplezier. de lange uitvoering daar van deze plaat van Deep Purple en Child in Time. Ja, en we hebben niet zoveel tijd. We hebben maar een uurtje kolder CFM eh, op deze maandagavond. Dus we houden het even hierbij wat betreft deze plaats. Ja. Dat was de top 3 uit de top 2000 van dit jaar die je hoorde. Deep Purple dus, met Child in Time op nummer 3. Nummer 2 voor de Eagles, Hotel California. En de absolute nummer 1, Queen en Bohemian Rhapsody. Heel veel andere mooie muziek heeft Joop voor vanavond uitgekozen. Waaronder een eh, nummer van Don McLean, een Amerikaan.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 Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still Perhaps they never should be tasteful ah, We should all get together in a loving machine I better call her the queen It's only fair that she knows. you know, you know What we need is a great big melting pot Green. lekker, lekker, lekker. Hey, lekker blokje zo, hè? Lekker blokje. Lekker eh, blokje. Jazeker, ja, ja, ja. zeker. Als eerste hoor je Dom Clean en Vincent. Daarachteraan Blue Mink en Melting Pots. En daarachteraan George Baker Selection. En Little Greenback uit 1969. En jij denkt George Baker is George Baker. Ja. Nee, dat is niet zo. Hij heet eh, van origine, of zijn echte naam is Hans Bouwens. Een Nederlander natuurlijk eh, die eh, voorheen werkte in een limonadefabriek. Mhm. En daarmee eh, kon stoppen omdat ze zoveel geld met dit plaatje had verdiend. Dat hij gewoon volledig zich kon concentreren op de muziek. Zo. Tja. En niet alleen Nederland een hits, in heel Europa zelfs. België ook enorm goed gescoord. En andere landen. Nou, dat is wel mooi. Ja, toch? Ja, vind ik wel. We gaan oh, door, toch? Ja, Sinterklaasavond. Sinterklaasavond, 5 december. We hebben Jonathan King voor je. And everyone's gone to the moon. Streets full of people All alone Roads full of houses never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, never. of money All in debt Sun coming out in the middle of June Everyone's gone to the moon Long time sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only lift a spoon. Gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. she found the sender. And the ceiling was too tall. Your trousers cuffs are dirty. Captain Dit is heel erg onbekend voor mij, Rob. Ik denk dat jij het bij iets meer. Eh, in ja, meer is een beetje meer uit mijn tijd, hè? Ja, denk ik ja, wel. Ja, de Moody Blues waren dat, eh, Daan. Met Konau. Was, nou- was, dat, nou- was het nou echt een hit geworden, Rob? Dit, eh, voor jou doen? Als jou, dit is een hele bekende plaat van ze. Jazeker. voor jou ook? Ja, voor mij ook. Voor mij ook. Oké. Nou, zo oud ben ik ook weer niet hoor, maar <laughs> ik draaide ook wel eens wat oudere muziek op de radio. Dus vandaar dat ik het weet, Daan. Nee, nee, dat begrijp ik, dat begrijp Oké, nee, dan is het goed. Procol Herm hoorde je daarvoor en Homburg en Jonathan King was de eerste die we voor je draaiden. Everyone's gone to the moon. Colden CFM bij je tot aan 9 uur vanavond. Geen Colden Joop. Nee, die is Sinterklaas aan het vieren. Sinterklaas En gelijk heeft hij. Sinterklaasavond. En wij zijn er wel lekker bij. Ja. Met nog heel veel goede platen tot aan 9 uur vanavond. Waaronder de volgende van Sheffield. Hier is Lily de Pink. We'll drink a drink a drink to Lily the Pink, the Pink, the Pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious. had sticky out ears And it made him awful shy And so they gave him medicinal compound And now he's learning how to fly Brother Tony was known to be bony He would never eat his meals And so they gave him medicinal compound Now they move him round on wheels ik come back Think you are still mine You're out of touch, my baby My old-fashioned baby I said, baby your social world. You can't come back, be the first in line. waren er weer drie bij Colin CFM Daan. Ja, gezellig. Jazeker. We zijn aan het einde van het programma bijna. Bijna, bijna. Niet te geloven. Ik zou even vertellen welke drie we gedraaid hebben. Ja. Als eerste Scaffold en Lily de Pink. Doet me een beetje denken aan een zeemanslied. Ja. Dan afkomstig uit eh, Engeland, uit eh, Liverpool. Daarachteraan Chris Farlow en Out of Time. En Kenneth Heat was de laatste die we voor de draaide met On the Roads Again. Ja. We hebben er nog eentje te nog goed. Eentje, nog eentje. Nog eentje. En maar, dan eh, eh, is er over twee weken weer een nieuwe Golden CFM. Met een gast naast Joop van Ness en Daniel Everts. Ja. Dat is Mick Boskamp. Dus over twee weken op de radio Mick Boskamp tezamen met Joop. Joop van Nes, ja. Joop van Nes. Eh, als je geen Sinterklaas aan het vieren is dan. Nee, nee, nee. Je weet het niet. Je weet het nooit. Je weet het nooit, hè Rob. <laughs> En uiteraard uh, Daan Dan Daan, dank je wel weer voor je bijdrage vandaag. Dank je wel, Pascal, voor de ondersteuning hier. Gezellig. Alsjeblieft. Voor de bakjes koffie. Voor de bakjes koffie.